Michel Koenen met het NOS-journaal. De regeling van Shell met de Belastingdienst dat het bedrijf geen belasting hoeft af te dragen over dividend... is in strijd met de Europese regels, dat zegt PvdA-europarlementariër Paul Tang. Hij gaat vragen stellen aan de Europese Commissie, Meltrouw. De regeling lijkt volgens Tang op voordelige belastingconstructies... waarvoor Apple, Amazon en Starbucks eerder miljoenen boetes kregen opgelegd. zaterdag schreef Trouw over de deal uit 2005 van Shell en de Belastingdienst... Via het Britse kanaaleiland Jersey zou sindsdien ruim 45 miljard euro aan dividend aan aandeelhouders zijn uitgekeerd. Daardoor is de Nederlandse staat 7 miljard euro misgelopen. Bijna 300 schrijvers, dichters en uitgevers hebben in een open brief in de NRC kritiek op de organisator van de Boekenweek. Het thema volgend jaar is De Moeder de Vrouw. De schrijvers vinden dat het een clichébeeld van de vrouw schetst. Ook vinden ze het raar dat het Boekenweekgeschenk en het essay worden geschreven door een man. Onder meer AFTH van der Heijden en Saskia Noord hebben de ingezonden brief ondertekend. De organisatie van de Boekenweek zegt dat ze kijken wat ze kunnen doen om de kwestie een positieve wending te geven. In Colombia heeft de conservatieve kandidaat Ivan Duque de presidentverkiezingen gewonnen. In de tweede ronde behaalde hij zo'n 54 van de stemmen. Zijn linkse tegenstrever Gustavo Petro kwam uit op bijna 42 Op eh, Twitter zegt hij dat hij zich neerlegt bij de winst van Duque. Het zijn de eerste presidentsverkiezingen sinds de vrede met rebellenbeweging FARC. Duque wil de deal die de huidige president Santos sloot herzien... omdat de rebellen er volgens hem te goed van afkomen. En in Guatemala wordt niet langer gezocht naar slachtoffers van de vulkaanuitbarsting van ruim twee weken geleden.